Onder hen zijn de populaire blogger Ala Abdel Fattah en zijn zus Mona Seif. De twaalf werden veroordeeld voor het gebruik van geweld tijdens de presidentscampagne in 2012. Zo zouden ze een campagnebureau in brand hebben gestoken. De activisten spreken de beschuldigingen tegen. Volgens hen is het een politieke uitspraak. Sinds het Egyptische leger in juli president Morsi afzette... worden aanhangers en dissidenten hard aangepakt. Veel politieke partijen hebben moeite met het vinden van kandidaatraadsleden. Dat meldt Nieuwsuur na onderzoek. Deskundigen maken zich zorgen omdat de kwaliteit van de raadsleden minder wordt. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Sommige partijen slaan vanwege gebrek aan belangstelling de verkiezingen helemaal over. Zo zal de SP in Valkenburg, die nu nog één raadslid heeft, niet meedoen. De tijdelijke regeling voor belastingvrij schenken gaat de schatkist veel meer kosten dan is berekend. Dat meldt de brancheorganisatie Netwerk Notarissen op basis van een enquête onder de leden. Dit jaar mag twee keer zoveel belastingvrij geschonken worden aan kinderen. Staatssecretaris Wekers verwacht dat daardoor twee keer zoveel mensen van de regeling gebruik zullen maken. Maar de notarissen denken dat die groep vele malen groter zal zijn. Door te schenken loopt de overheid erfbelasting mis. Het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op kunstijs is gewonnen door Arjan Schroetinga. Hij bleef in Dronten Gary Hekman en Frank Vreugde heel voor. Het is de vijfde keer dat Schroetinga Nederlands kampioen wordt. Bij de vrouwen won Voske Tamar van der Wal. Het weer. Het is bewolkt met buien, veel wind aan de wateren hard tot stormachtig. En vannacht is het tussen de 4 en 7 graden. Morgen waait het nog steeds, dan blijft het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd.